uur. Krol met het NOS Journaal. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn vannacht officieel geopend. Dat gebeurde door de Braziliaanse president Temer... die daarbij werd uitgefloten door het publiek. Tijdens de openingsceremonie liepen de deelnemers aan de Paralympics uit 160 landen het Maracana-stadion binnen. Ook de Nederlandse sporters met atleten Marlou van Rijn als vlaggendraagster. Daarna werden de Paralympische vlag en de vlam het stadion binnengedragen. De Spelen voor gehandicapte sporters duren nog tot 18 september. Op negen scholen die bekend staan als Gulen-scholen... zijn de afgelopen weken bijna 600 leerlingen uitgeschreven. Trouw heeft onderzocht dat een vijfde van de leerlingen is vertrokken. Het gaat om zeven basisscholen en twee middelbare scholen... onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. De PO-raad vindt bijna 600 uitschrijvingen ongekend veel... en maakt zich zorgen of alle leerlingen nog wel onderwijs krijgen. Minister Dijsselbloem vindt dat het bedrijfsleven de topinkomens moet matigen. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft hij dat de verhoudingen zoek zijn. De topmannen van Ahold, Heineken en Unilever verdienen meer dan 100 keer zoveel als hun gemiddelde werknemer. De minister vindt dat niet te verantwoorden. In het gloednieuwe stationsgebouw in Breda, dat komende middag wordt geopend, is een hennepkwekerij ontdekt. De politie vond 132 wietplanten in een appartement in de Anna van Lotharingen toren. Die toren is onderdeel van het nieuwe station dat vanmiddag officieel wordt geopend door staatssecretaris Dijksma. De wietplantage is inmiddels opgeruimd. Het Amerikaanse Liberty Media wordt de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Voor 8 miljard dollar neemt het mediabedrijf de aandelen over van de Britse grootaandeelhouder CVC Capital. Liberty krijgt nu ruim 18% van de aandelen en wordt later weer volledig eigenaar.